Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Novak van Hongarije is afgetreden na een schandaal over gratie rond kindermisbruik. Ze verleende gratie aan een man die is veroordeeld voor het verbergen van misbruik in een door de staat beheerd tehuis. De president erkende op tv dat ze een fout heeft gemaakt. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. Israël voert meer luchtaanvallen uit op Rafah, melden inwoners en een hulporganisatie van de VN. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat de afgelopen nacht en vandaag zeker 44 Palestijnen om het leven zijn gekomen door Israëlische luchtaanvallen op de stad. Onduidelijk is hoeveel Hamas-strijders zijn gedood. De vrees groeit voor een grondoffensief. In Duitsland is een man van 20 onder een praalwagen terechtgekomen en overleden. Het gebeurde in Sankt Goarshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt... na afloop van de carnavalsoptocht. De man probeerde in de wagen te stappen... maar kwam tussen de wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. In veel Nederlandse steden waar carnaval wordt gevierd was het druk. Tilburg raadde mensen vanmiddag af om nog naar de stad te komen. En ook in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten... Voor zover bekend waren er nergens grote incidenten. In de Eredivisie heeft AZ voor de zesde wedstrijd op rij niet gewonnen. Uit bij Almere City bleef het 0-0. Dat betekent dat Ajax morgen bij winst de vierde plek van de Alkmaarders kan overnemen. Eerder op de avond won FC Twente uit met 3-0 van Excelsior. De drie goals vielen in de eerste 13 minuten. Met de winst blijft Twente in de stand in de buurt van nummer 2 Feyenoord. Het weer in een groot deel van het land regen of motregen. Later vannacht wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend valt in het noorden eerst nog wat regen.